onder meer in From Here to Eternity, *Vera Cruz* en... in 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Piletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum P.I.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 It's not impossible for a love that can be unstoppable. The wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine I life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.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 In Athene stemden 179 afgevaardigden voor en 121 tegen de nieuwe coalitie. De regering wordt gevormd door de conservatieve Nieuwe Democratie van Samaras, de socialistische PASOK en Democratisch Links. Samaras kan nu zijn bezuinigingsplannen doorzetten. Tegen stemden onder meer de radicaal linkse partij Syriza, de extreemrechtse Gouden Dageraad en de communistische partij. De vondst van een bacterie die leeft op arsenicum en die hoop gaf op buitenaards leven blijkt toch niet zo bijzonder als gedacht. Dat stellen twee onderzoekers uit Canada en Zwitserland in het blad Science. In 2010 presenteerde de NASA de uitkomst van een onderzoek naar een bacterie uit het Mono Lake in Californië. Het meer zit vol met arsenicum dat voor levende organismen giftig is. De bacterie overleeft doordat fosfor in zijn stofwisseling zou zijn vervangen door arsenicum. De bacterie werd daarom gezien als een nieuwe levensvorm. Maar uit de nieuwe onderzoeken blijkt dat de bacterie alleen heel goed aangepast is aan het arsenicum. Zijn stofwisseling heeft nog steeds fosfor nodig en in zijn genetische opbouw is arsen ook niet terug te vinden. In Los